Het is de Montenegrijn Veselin Vlaovic die in de oorlog begin jaren 90 aan de kant van de Serviërs vocht. Hij heeft de bijnaam het monster van Grebavice, omdat hij in die stad met die naam zeker 100 Bosnische vrouwen en kinderen zou hebben vermoord. In 2001 ontsnapte Vlaovic uit een gevangenis en vluchtte naar Spanje. Daar werd hij in maart van dit jaar opgepakt voor het plegen van gewapende overvallen. Ook Montenegro en Servië willen Vlaovic berechten voor verschillende misdaden, maar Spanje besloot hem uit te leveren aan Bosnië. De nieuwe Surinaamse president Bouterse is ziek. Hij heeft al zijn bevoegdheden voor een week overgedragen aan vicepresident Amirali. De vicepresident heeft dat meegedeeld aan het parlement in Paramaribo. Amirali is bij Bouters op bezoek geweest. Volgens hem maakt hij het goed en hoeft niemand zich zorgen te maken. Bouterse werd op 12 augustus als president geïnstalleerd. Wat hij mankeert is niet bekend. Surinaamse media melden dat hij knokkelkoorts heeft. De Japanse autofabrikant Toyota roept opnieuw auto's terug in verband met een technisch probleem. Meer dan een miljoen auto's van de types Corolla en Matrix worden in Noord-Amerika teruggehaald omdat er iets mis is met de elektronica in de motor. Die kan daardoor haperen of uitvallen. Volgens Toyota heeft het euvel in zeker drie gevallen tot een ongeluk geleid, met in totaal één lichtgewonde. De terugroepactie van meer dan een miljoen auto's is een van de grootste van de laatste tijd voor Toyota. In totaal heeft de Japanse autofabrikant het afgelopen jaar zo'n 10 miljoen auto's teruggeroepen. Dan nog het weer. Vannacht regen. Overdag bewolkt en regenachtig. Tegen de middag van het noorden uit wat opklaringen, maar ook nog losse buien. Het wordt ongeveer 19 graden.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 but think twice.